Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. ING sluit een kwart van zijn 170 kantoren, meldt de Telegraaf. Topman van Duschoten zegt in de krant dat in sommige kantoren nog maar twee of drie klanten per uur komen... doordat er steeds meer online wordt gebankierd. Eind vorig jaar besloot ING al 40% van de servicepunten in winkels te sluiten. Nu komen er weer wat servicepunten bij, ter vervanging van de 42 kantoren die verdwijnen. Het kabinet moet na de coronacrisis voorlopig geen nieuwe wegen aanleggen. Dat adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Nu veel mensen gewend zijn aan thuiswerken... is dat een kans om de economie duurzamer te maken. Staat in het rapport met de titel Groen uit de crisis. Ook pleit de Raad voor meer woningisolatie en nieuwbouw. Minister Schouten zal opnieuw advies vragen over de corona-uitbraken in Nertse Dat zei ze gisteravond in de talkshow op 1. Ze reageerde op het pleidooi van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost... om alle Nertse fokkerijen preventief te ruimen. Schouten voelde daar tot nu toe niets voor. In België wordt het dragen van een mondmasker verplicht in veel openbare gelegenheden. Vanaf morgen moeten Belgen een mondkapje dragen in onder meer winkels, bibliotheken, musea, gebedshuizen en bioscopen. Op dit moment geldt die verplichting alleen in het openbaar vervoer en bij contactberoepen zoals de kapper. Premier Wilmes zegt dat overtreding strafrechtelijk kan worden vervolgd. De Franse president Macron wil de torenspits van de Notre-Dame toch herstellen zoals die was. Eerder wilde hij er iets moderns van maken, maar daartegen kwam veel protest en nu heeft Macron zich bedacht. Ondanks vertraging door de coronacrisis hoopt Macron nog steeds dat de restauratie in 2024 klaar is als de Olympische Spelen in Parijs worden gehouden. Het weer. De dag begint grijs met op veel plaatsen regen, in het noorden het meest.